Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. Partijleider Jesse Klaver van GroenLinks wil premier worden. Hij maakte dat bekend op een partijbijeenkomst in Nijmegen. Daar zei hij dat Nederland een premier nodig heeft die vasthoudt aan zijn idealen. Klaver beseft dat het ongebruikelijk is dat een leider van GroenLinks bekend maakt dat hij premier wil worden. Maar volgens hem is zijn hele levensloop al ongebruikelijk. De 30-jarige Klaver vindt dat het klaar moet zijn met zondebokpolitiek. politiek. Bij de spullen die freelance journalist Spekkers had meegenomen van de rampplek in Oekraïne is een stuk van een menselijk bot gevonden. Dat zegt het OM. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het bot is van een passagier van rampvlucht MH17. Het slachtoffer werd in 2014 geïdentificeerd. De spullen die Spekkers had meegenomen zijn vorige week al in beslag genomen. Dat gebeurde op Schiphol.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 In de eredivisie wordt na de winterstop weer gevoetbald. AZ won de uitwedstrijd van hekkensluiter Go Ahead Eagles. In Deventer werd het 3-1. Het weer aan de kust zware windstoten tot 100 km per uur. In het oosten en zuidoosten kan opnieuw sneeuw vallen.